Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Hamas heeft een video naar buiten gebracht waarin drie gegijzelde Israëlische vrouwen... de Israëlische premier Netanyahu de schuld geven van hun ontvoering. Israël noemt de video propaganda, zegt deze journalist van Al Jazeera. They've already said that this is a propaganda video. They've called it Hamas using psychological warfare to terrorize uh, the families of those being held captive. Het is niet bekend of de vrouwen onder druk zijn gezet. Nog meer vertraging in de zaak tegen Donny M. Hij zit vast voor de dood van de 9-jarige Gino vorig jaar juni in Limburg. Maar de zaak komt waarschijnlijk pas volgend jaar juni voor de rechter. Het heeft te maken met het bewijs dat er ligt, vertelt deze verslaggever van L1. Justitie wil alles exact weten in deze zaak. Dit is geen zaak voor losse eindjes. Bijvoorbeeld de doodsoorzaak. Donnie M heeft verklaard... ik heb Gino gesmoord met een kussensloop... maar op dat kussensloop zijn geen DNA-sporen van het jongetje gevonden. En daarom wordt er aanvullend onderzoek gedaan om te kijken of dat verhaal klopt. Meerdere scholen zijn vandaag bedreigd. Het Deltion College voor Volwassenenonderwijs in Zwolle blijft daardoor de rest van de dag dicht. Om wat voor bedreiging het gaat, maken ze niet bekend. Een school in Meppel is vanochtend ontruimd vanwege een bedreiging. De politie heeft de school doorzocht op verdachte voorwerpen, maar niets gevonden. De lessen gaan daar de rest van de dag wel door. De ellende op het spoor bij Rotterdam is iets sneller opgelost dan normaal. Volgens ProRail rijdt om half acht vanavond alles weer normaal en dat was eerst half tien. Vanochtend viel er een kapotte bovenleiding op een snelheidstrein bij Rotterdam. En daardoor rijden er al de hele dag minder treinen van en naar Rotterdam. Daar balen deze mensen flink van. Ik moet naar Leiden en eh, dat gaat niet lukken, dus ik kan mijn college daardoor niet halen. Ik moet uh, totaal de andere kant op. Ik moet richting Tilburg, Tilburg Universiteit. En ik moet ook eh, voor één belangrijk college gaan. En of ik met de auto ga, maar ja, ik ben ook een arm student, dus dat wordt ook een heel moeilijk verhaal. Op sommige trajecten worden wel bussen ingezet. Het weer, er trekken wat hardnekkige buien over. Vannacht droogt het op en koelt het af tot zo'n 8 graden. Morgen zon, wolken en ook weer buien. Dan is het een graad of 13. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan voornamelijk veel korte files die enkele minuten vertraging opleveren. Een uitschieter is de A4 van Amsterdam naar Den Haag...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 de dag waarop Hamas de aanslag pleegt in het zuiden van Israël. Er zullen waarschijnlijk tot halverwege de avond minder treinen rijden rond Rotterdam. Vanochtend brak daar een stuk bovenleiding af en de schade is groot. Volgens ProRail duurt het nog tot ongeveer half tien vanavond voordat alles weer is gerepareerd. En Frank Arnissen keert terug in de raad van commissarissen van PSV. De Deen volgt Hans van Breukelen op. Arnissen was eerder al een seizoen commissaris bij de Eindhovense club. Het weer vanavond buien. Vannacht wordt het dan op de meeste plaatsen weer droog.